Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de mishandeling op Mallorca. Woensdag werd er al een man van 19 uit Hilversum opgepakt. Nu gaat het om een man van 18, ook uit Hilversum. Ze zouden allebei betrokken zijn geweest bij de dodelijke mishandeling van Carlo uit Warringsveen. Je hoort het Openbaar Ministerie over die tweede verdachte. Hij wordt ervan verdacht eigenlijk van twee dingen. Eén, betrokkenheid bij de mishandeling die heeft geleid tot de dood van 27-jarige slachtoffer. En daarnaast poging doodslag voor eh, ongeveer op datzelfde moment een ander slachtoffer. Het gaat dus om meerdere mishandelingen. In totaal zouden er drie slachtoffers zijn, waarvan één het niet overleefde. In Gouda zijn zes mannen opgepakt voor een ontvoering in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Gisteravond zou daar een man uit zijn auto zijn getrokken en meegenomen in een busje. Alle verdachten zijn opgepakt, maar de ontvoerde man is nog niet teruggevonden. Een mysterieuze kattenziekte in Groot-Brittannië heeft al minstens 330 beestjes het leven gekost. Hoe het komt is nog niet zeker, maar waarschijnlijk ligt het aan het voer dat ze hebben gekregen. In de brokjes van een bepaald merk is een schimmel gevonden. Die zorgt voor een ziekte waarbij katten ineens veel minder rode bloedcellen aanmaken. Maak je over je eigen kat trouwens geen zorgen. De brokjes liggen hier in Nederland niet in de winkel. En brons voor atleet Sivan Hassan op de 1500 meter. De hele race liep ze op kop, maar in de laatste halve ronde werd ze ingehaald door Kipjegon. Hassan had gehoopt op goud, maar is ook happy met die derde plaats. Ja, ik ben hartstikke blij. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb de, eh, de race eh, snel gemaakt. En ja, eh, ja, weet je, ik kan niks aan doen dan dit. En de wind is echt hard. En, voor mij is het moeilijk. Voor hun is maar achter mij blijven. Bij de vrouwen van de 4 x 100 meter estafette was het even heel minder. Kom op, met die eerste wissel. Die moet goed zijn. Het is in ieder geval een goede start eh, van eh, Nadine Visser. En nu die wissel. Kijken naar het schippers. Nee, nee, nee, nee, nee. Het stokje komt niet eens bij Daphne Schippers. Het lukte Nadine Visser niet om het stokje op tijd over te geven aan Daphne Schippers. Het goud ging hier naar Jamaica. Verder was het weer een prima dagje voor Team NL. Goud voor de hockeysters en voor baanwielrenner Harry Lafrijzen. Hij was op de sprint net even sneller dan Jeffrey Hoogland. Die pakte het zilver.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 I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. baby mate, it's a different world. Go on, and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer. world. ZFM Zandvoort. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind if I could go. Zandvoort en de regio.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 In Groot-Brittannië zijn tenminste 330 katten onverwacht doodgegaan. In het kattenvoer dat ze hadden gegeten is een schimmel gevonden... die mogelijk de ziekte pancytopenie heeft veroorzaakt. Sifan Hassan heeft in Tokio haar tweede Olympische medaille veroverd. De Olympisch kampioen op de 5000 meter liep op de 1500 meter naar brons.